en blank half groen, die blank half groen heb ik tel. Ik wat geld en ik koop een mes, ik koop een mes met die blank half groen. Ik heb een mes, een mooi knipmes, ik snij mee, die met mijn mooi knipmes. Ik pak mijn mes en ik reel dit onder een hoenen. fruk, die fruk, he. En ik sluk, en ik ruk, en ik stuk, Mijn naam is fruk, die En ik muk met de puk op een bluk. Mijn naam is fruk, die En ik sluk, en ik ruk, en ik stuk, Mijn lieve die is toch zo dik en zij hup als zij voor een toe ik heb een hen, een hoener hen, een eier vol zijn nog laat niet Ik pak mij heen en ik reel haar om, ik reel haar om voor een klein zwart pak. Ik heb een vat, een klein zwart pak, mijn varkie eet al mijn schimmels op. Ik pak mijn vark en ik reel hem om voor een lang oormeel. Mijn naam is frik, Fruk. <laughs> En ik sluk en ik ruk en ik stuk. <laughs> Mijn naam is frik, Fruk. En ik mek met de pik op een blik. <laughs> Mijn naam is frik, Fruk. En ik sluk en ik ruk en ik stuk. Mijn lieve vrouwkie is toch zo dik en ze heeft als ze voor een toepakt. Ik heb een mail, een lang mail. Ik rij my mail en ik gooi my af. Ik vat my mail en ik reil om om. Ik reil om om voor een ou portkaar. Ik heb een kar, een ou kaart. Ik rail What makes our en ik reelde onder een blunt. Afgroeien.